Sit van der Linde met het NOS-journaal. De secretaris-generaal van de Verenigde Naties wil in gesprek met de presidenten Poetin en Zelensky over de oorlog in Oekraïne. Antonio Guterres heeft beide leiders een brief geschreven waarin hij vraagt om ontmoetingen in Moskou en Kiev. Er wordt de afgelopen weken moeizaam onderhandeld tussen de landen. President Zelensky verbond eerder het lot van vredesonderhandelingen aan het lot van de stad Mariupol. Daar wordt nog gevochten door de laatst overgebleven Oekraïners. De Tsjetsjeense leider Kadyrov verwacht dat Russische troepen het verzet vandaag zullen breken. Of dat ook de verwachting is van het Russische leger is niet bekend. In aanloop naar de tweede ronde van de Franse verkiezingen... hebben president Macron en zijn uitdager Marine Le Pen afgelopen avond hun enige televisiedebat gevoerd. De rechtsnationalistische Le Pen viel de zittend president aan op onderwerpen als lonen en werkgelegenheid. Macron verweet Le Pen haar eerdere positieve houding tegenover Rusland. Zondag kiezen de Fransen een president. In de peilingen heeft Macron een lichte voorsprong, maar relatief veel kiezers hebben nog geen keuze gemaakt. De grote Nederlandse pensioenfondsen denken dit jaar nog hogere pensioenen uit te kunnen keren. Door de stijgende rente is de financiële positie van de fondsen afgelopen kwartaal behoorlijk verbeterd. En ook wil de overheid bepaalde regels voor de fondsen versoepelen. De meeste pensioenen zijn al jaren niet meer geïndexeerd. En zodra de Tweede Kamer akkoord gaat met een lagere indexatiegrens... kunnen de uitkeringen omhoog. Actrice Pia Douwes wint de Oeuvre Musical Award. Volgende week krijgt ze die uitgereikt op het Musical Awards Gala.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 Zandvoort, Zandvoort. op 106.9 ZFM. You know there was a I will never let go I wanna see what this love has to hide We'll just have 歌。

So I let control, it seems my thoughts wander.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

do it, baby.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 finna get the party lit.